Duitsers hoeven dan straks niet meer te testen... voor bijvoorbeeld een winkel of een kappersbezoek. Ook hoeven ze zich niet aan de avondklok te houden en kunnen ze makkelijker op reis. Het kabinet hoopt dat de versoepelingen dit weekend al in kunnen gaan. We zitten qua benzineprijzen bijna op het recordniveau uit 2012, zegt de club die de prijzen van benzine al lange tijd bijhoudt. Het record was 1,89 euro per liter en we zitten daar nu nog een mini beetje onder. De hoge benzineprijs komt doordat er minder gevlogen wordt, waardoor de benzinegebruiker nog meer opdraait voor de hoge olieprijs. Volgende week volgt er een reisadvies voor de zomervakantie, zegt demissionair minister De Jonge. Op dit moment is er een negatief reisadvies tot 15 mei. Komend weekend overlegt het kabinet waarschijnlijk weer in het Katshuis. En dan zou er dinsdag weer een persconferentie zijn. Het blijft maar te koud voor de tijd van het jaar. April was de koudste april in 35 jaar. Dat is gemiddeld 6,7 graden. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de natuur, die zich tergend langzaam ontwikkelt, zegt deze boswachter in Flevoland. Nou, normaal is, eh, zou het een kakofonie van vogelgeluiden zijn. En het is nu eh, een stuk rustiger. Vogels zijn nog minder druk met het voorbereiden voor, voor het broedseizoen. Eh, door de koude nachten. dat, er is nog minder groen aan bomen en er is nog minder kruiden. Dus er is minder voedsel voorradig. Dus ze passen zich daar gewoon op aan. En ook de kamperende mens heeft het koud. Een soort van survival in de kou. Ja. En er komt heel veel regen aan ook nog. Ja, maar ik heb een nieuw luifeltje. Dus ik hoop dat we dat gaan doorstaan. Het weer, ook vanavond en vannacht kan er nog wat regen vallen. Morgen eerst droog, maar later in de middag weer nieuwe buien. In het zuiden misschien met hagel en onweer. Het is niet warmer dan een graad of 10.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 En in dat uur heb je nog twee nummers van het Spotlight album. We hebben een Nashville Spiegelplaat. We hebben natuurlijk nog muziek van onze maandartiesten en de digitale brievenbus. En daar gaan we nu naartoe. We gaan naar Canada voor muziek van Shelley Lynch. Het is de nieuwste single van deze Canadese countryzangeres... die je meeneemt naar de countrymuziek uit de jaren 90. Dit is Make It To Memphis. make it to Memphis... Big suede shoes don't find these feet If I don't ever see the spotlight If fame and fortune never meet If I get lost inside uit Canada van Shelly Lynch. En van Canada gaan we naar Nederland voor een plaat van Cash on Delivery. Dit is Cowboy Boogie. En daarna gaan we naar onze spiegelplaat. Nashville Radio Show. Met Astrid van der Kaai. Saturday night and I'm Show. Met Astrid van der Kaai. Dat was uit Nederland Cash on Delivery met de Cowboy Boogie. We gaan naar onze Nashville Spiegelplaten En daarvoor gaan we naar 1960 voor het origineel van Freddie Hart. Hij nam het nummer op dat geschreven werd door Harlan Howard. Een jaar later zette Buck Owens, waar je zo'n versie van gaat horen, het op de album met allemaal Harlan Howard liedjes. En 30 jaar later was het Barbara Mandrell die het album uitbracht met dezelfde titel als het nummer. Je gaat dus eerst Buck Owens horen en daarna Barbara Mandrell twee keer Keys in de mailbox. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Oh, jealous me and careless you. The odds were just too great. I couldn't take those lonely nights You made me sit and wait I thought I'd seen the last of you When you walked out of sight Instead I see you in my dreams each night So the keys in the mailbox Come on in I'm sitting here wishing dear your love again. I'll never even ask you where you've been. The keys in the mailbox, come on in. I'd rather be alone than share your company. I said, don't come around at all if you want more than me. But sitting here alone, I can't deny the flame that burns. I'd gladly take you back on any terms. So the keys in the mailbox, come on in. your love again. I'll never even ask you where you've been. The keys in the mailbox, come on in. Dit is de Nashville Spiegelplaat. crowds were just too great. I couldn't take those lonely nights. You made me sit and wait. I thought I'd seen the last of you when you walked out of sight. Night. Dat was Merle Monroe. Weer bluegrass muziek hier bij de National Radio Show. In Australië maken ze ook hele leuke muziek. 2011 is dit Adam Harvey samen met Troy Caser Daly en Hair of the Dog. Last night I had a big one. Yeah, I had a lot of fun running around this old town. We did all the cheers and drag all the bits. that we could get our mouths around. that chased me home last night. What was I thinking? Going out drinking with my friends on a Wednesday night. I got two more days of work this week. I must have been captured like something that the cat dragged in. The boss man said, boy, you're dead if you're coming like that again. Now I'm here in pain, just me to blame. A sad and sorry sight. Curse the hair of the dog that chased me home last night. What was I thinking? Going out drinking with my friends on a Wednesday more days of work this week. I must have been out of my mind. Now the only way I know today to make me feel alright, I need a hair of the dog to chase me home last night. few on Sunday I'll be drinking too But Monday I'll be scratching the gear And en Troy Caser Daily en Hair of the Dog. Je hebt in dit uur nog muziek te goed van onze maandartiesten. En dat is Reba McIntyre. Ze bracht in 1977 haar eerste album uit. Die ook Reba McIntyre heet. En sorry, dit nummer is niet helemaal meer genderneutraal. Maar het was de tweede single die ze uitbracht. There's nothing like the love between a woman and a man. Dit is de Nashville Maandartiest. Some folks say that a mother's love is sweeter than the rest. When her baby's nestled in her arms and feet. breast. But I can't explain the feeling when you reach and touch my hand. Cause there's nothing like the love between a woman and a man. His love is quiet, but it's there for all to see. When a little boy is laughing, bouncing on his daddy's knee, then those great big hands reach down to tuck his little cowboy in. But there's nothing like the love between a woman and a man. Cause it's a miracle from heaven, and it me through and through. Like a feeling that surrounds us, touching me. It's a miracle from heaven, and it fills me through and through. Like a feeling that surrounds is touching me and touching you. When you wrap your love around me, it's not hard to understand. Why there's nothing like the love between a woman and a man. Bill Radio Show. Old school for life, baby. pretty maidens, to sing me a song. Take me to the valley and lay the sod o'er me so to Nashville Country Radio. Subscribe, like, share. you, ah, everybody. God's country gospel hier bij de National Radio Show. Van het album My Savior, Carrie Underwood en Because He Lives. En de vooruit 1965 Dick Curlis en The Streets of Laredo. Gaan we nu wat volk voor jullie draaien. The Lovell Sisters en When Forever Rolls Around. Informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl we've not been together all that long. In your arms my heart is found. look at me that way and I'm not so sure That you even wanna be here anymore My conscious decision that you made promise proven true. I'll give you all me this moment. Just hold me close and let me know it. een... Eh, e-mail. Via info.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd... van vriend van de show Arthur Stullian uit Noorwegen. Dit is Ready, Let's Go Slow. can let Lekkere, vrolijke countrymuziek uit Noorwegen. Dat was de nieuwste single van Arthur Stulien en die heet Ready, Let's Go Slow. Nou, wij gaan dan nog lang niet rustig aan doen, want we hebben nog wat nummers voor je klaarstaan. Zoals de laatste twee nummers van het Spotlight-album Share Your Love uit 1981 van Kenny Rogers. Je gaat achter elkaar luisteren naar Blaze of Glory, dat ook als een single werd uitgebracht. En daarna Share Your Love With Me, waar je op de achtergrond Gladys Knight en de Pips mee kunt horen zingen. Dit is het Nashville Spotlight album. Let's go out in a blaze of glory. All good things must end like two heroes in a story. Let's go out like we came in in a blaze of glory. Here we are, broken brokenhearted. We thought our love would never end, but we fell hard when we got started. We're falling out like we fell in. Let's go out in a blaze of glory. don't lie and hurt each other. That would be our worst mistake. Once again, let's act twee laatste nummers van ons Spotlight-album Share Your Love uit 1981 van Kenny Rogers. En als je zelf een suggestie hebt, mag je dat altijd aan ons laten weten. info.nsvoorradio.nl is ons e-mailadres. Vermeld in je e-mail even om welke artiest het gaat, welk album en welke vier nummers je wilt horen. Of stuur even een voicemail, sms of WhatsApp naar 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44. 4375. Nu muziek uit eh, Amsterdam, wou ik zeggen. Nee, het nummer heet Nieuw Amsterdam. Dit is Ilse de Lange. We were busy closing down The only open bar we found The lights went up and they kicked us out You kissed me on a corner in Chinatown saved by a gypsy cat. But I can't get back to New Amsterdam. Yeah, I tried and tried and tried again. But I can't get back. You are listening to Nashville Country Radio, the best country, bluegrass, and Americana. From all over the world. Dolly Partons versie van Downtown uit 1984.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 You can't get any further from free. But it's where I come from, and you're not gonna take that from me. Well, our daddies worked in the coal mines, and mama served the Lord back when the coal company only one grocery store in this town you never heard of. Get off the parkway and head east. Where the folks from the city call us a bunch of backwards. So why did they steal our culture? Try to sell it back to us. Eighty dollar flannel shirts and so-called country music in this town you've never heard of.